voor Dit jaar zijn er weer net zoveel vuurwerkbrillen. Zo'n 500.000 mensen kochten een bril om zich tegen oogletsel te beschermen. Vorig jaar liepen voornamelijk kinderen oogletsel op tijdens oud en nieuw. Van alle slachtoffers bleven er 26 blind. De cijfers zijn afkomstig van de vuurwerkpreventie, een samenwerkingsverband van onder meer opticiens en het oogfonds. Het weer bewolkt veel wind en buien. Het is een graad of 8. Morgen geleidelijk minder buien en wind en dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen de knooppunten Hoevelaken en Beekbergen.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 Margischer met het NOS Journaal. Elektriciteitstransporteur Tennet wil veel te lage vergoedingen geven voor het gebruik van grond om leidingen aan te leggen. Grondeigenaren en tuinders zijn er na ruim een jaar onderhandelen zat. Ze wijzen op het jongste bod van Tennet dat 75% lager is dan wat bijvoorbeeld de gasunie betaalt. Overal in Nederland worden leidingen vernieuwd, verplaatst of nieuw gelegd. Boeren en tuiners en andere grootgrondbezitters hebben daar de meeste last van en willen een redelijke vergoeding. Bij een overval in Oostzaan in Noord-Holland is een man zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen is overleden. De 65-jarige eigenaar van een taxibedrijf en zijn vrouw werden in hun huis overvallen. Ze werden vastgebonden en mishandeld. De vrouw wist zichzelf te bevrijden en waarschuwde de politie. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. Voor haar man kwam de hulp te laat. Hij bezweek aan zijn verwondingen. Of de overvallers iets hebben meegenomen is niet bekend. Strijdkrachten in Turkije gaan de luchtaanval van vannacht bij de grens met Irak onderzoeken. Daarbij kwam volgens plaatselijke autoriteiten zeker 30 mensen om het leven. Turkse gevechtsvliegtuigen openden het vuur op een groep mensen in het grensgebied. Ze dachten dat het strijders van de PKK waren. Volgens lokale autoriteiten waren het dorpelingen die vaten met diesel over de grens namen. In de streken worden olie en sigaretten geregeld de grens overgesmokkeld. Veel supermarkten en winkels weigeren bij de verkoop van nieuwe spaarlampen oude spaarlampen terug te nemen, terwijl ze daartoe wel verplicht zijn. De meeste bouwmarkten en woonwinkels houden zich wel aan de regels.